Don't need love. stick on komen en in mijn diepste dromen ren ik voor mijn leven, maar ik kom niet verder. Ik ben bang, bang voor jou en bang voor mij, bang voor dood en bang voor pijn.